en verder onder meer maatregelen voor veiliger en gezonder werken. De vorige CAO liep begin vorige maand af. De FNV sluit niet uit dat de acties de productie in de meubelfabrieken zullen verstoren. In de sector werken ongeveer 17.000 mensen. De Cubaanse leider Raúl Castro heeft de oppositie in zijn land gewaarschuwd. Mensen die willen proberen de onafhankelijkheid van Cuba in gevaar te brengen, zullen worden vervolgd. Dat zei hij op een bijeenkomst van de communistische partij in Havana. Castro ging daar voor het eerst in het openbaar in op de vrijlating van 52 dissidenten... die de laatste weken zijn uitgezet naar Spanje. Andere oppositieleden moeten zich niet vergissen, zei Castro. Hij noemde de verdediging van de Cubaanse verworvenheden de belangrijkste taak van alle revolutionairen. De dissidenten die zijn vrijgelaten waren volgens Castro niet opgepakt vanwege hun politieke ideeën, maar vanwege staatsondermijnende activiteiten in opdracht van de Verenigde Staten. Een Australische golfer is er als eerste niet-Amerikaan in geslaagd op een groot Amerikaans toernooi de 18 holes in 59 slagen af te werken. Het is Stuart Appleby. Hij treedt toe tot de illustre club van 59 die nu vijf leden telt. De eerste die de magische score haalde was Al Guyberger in 1977. Negen birdies en een eagle brachten Appleby op de unieke score van 11 onder par. De Australiër won er de Greenbrier Classic in West Virginia mee. Het weer, in het binnenland mogelijk wat mist. Het is zo'n 12 graden. Overdag hier en daar wat buien. Later wordt het in het westen droog en tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het.